door zelf een vergunning te geven voor de opvang. Al maanden houdt de gemeente dit tegen. Ze zijn niet blij dat ze aan de kant zijn geschoven. Een staatssecretaris die het zomaar bij ons over de schutting kiepert... want zo voelt het dat, dat heeft gewoon geen pas. En je bent niet als gemeente in de gelegenheid om met je inwoners hierover te praten. Je inwoners, daar heb je een zorgplicht voor. En daar ben je er voor. Dat willen wij graag. En dat verwachten wij eigenlijk ook van onze overheid. Van onze medeoverheid. Mogelijk worden er meer gemeenten gedwongen om asielzoekers op te vangen. Morgen staat een topoverleg op de planning van het kabinet. Met een behoorlijk drukke agenda. Ze gaan het hebben over de hoofdpijndossiers die nu spelen. De koopkracht, stikstof en ook de asielopvang. Op het Schilderijnkanaal is bij Rilland in Zeeland een binnenvaartschip tegen een brug gevaren. Voor zover bekend niemand gewond geraakt. De schipper vernielde wel zijn stuurhut met de aanvaring, maar de schade aan de brug valt mee. Het schip is 135 meter lang en was onderweg naar Antwerpen. Onderzoekers uit Australië en Amerika gaan proberen de uitgestorven Tasmaanse tijger weer tot leven te wekken. Het is een buideldier met strepen op zijn rug. De laatste stierf in 1936 in een dierentuin, maar er is DNA bewaard. Dat hopen ze weer tot leven te wekken met stamcellen. De, bezoeker, de onderzoekers hopen dat er over tien jaar weer een Tasmaanse babytijger is. En het is de normaalste zaak van de wereld om je auto te laten wassen. Waarom dan niet je fiets, dacht Jeroen een tijdje geleden. Dus begon hij een fietswasseretten in Amsterdam. Nu, zo'n 600 fietsen later, weet hij precies waar je op moet letten. Ketting is het allerbelangrijkste. Al het zand, al het vuil, al het oude vet wat uit de ketting komt. En de derrieurwieltjes, de cassette, het voorblad. Ja, dat dus allemaal. Mensen komen langs met hun racefiets, e-bike of zelfs hun stadsfiets. Handig vindt deze klant. Het schoonmaken is uiteindelijk ook een vak. Eh, mensen gaan ook uiteindelijk naar de wasseretten voor hun auto. En nou, dan ga ik hier naar eh, de fietswasseretten.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 I'm in the mood to fuck something up. Tonight I'm fucking something. I need some drink in my cup. Hey, I'm in the to fuck something up. I'm in the mood to fuck something up. I wanna go missing. I need a prescription. I wanna go higher Can I sit on top of you? La, la, la, I wanna go where nobody's been. Go where nobody's been. Have you ever had fun like this? Oh, we yeah. gonna fuck up the night. sit on top of you. We gon' fuck up the night. I can't wait to come out and play. Ooh, yeah. look it up. Zon, zee, zandvoort en zomerhit. jouw keuze ZFM. singing. vacilón, yo estaba en un vacilón. Oh Dios, cuando más me divertía y empezaba a vacilar. No sé de dónde una voz viene escucha. Rodea la envidia y también la hipocresía. Tiene todos los ojos puestos encima. Todo el mundo te hace coro porque ahora está arriba. todo el mundo encima. Video y fotos me tiraban con la copa en mano, estoy brindando. De repente una voz me decía, está bien hijo mío, que están celebrando. Que yo veo aquí todo el mundo en alta, pero por dentro sé que tú estás llorando. Querías dinero y fama, pues aquí tienes. Esta gente está solo cuando les conviene. Los pan y las mujeres se viran cuando se acabe. El dinero va y viene, pero el tiempo nadie sabe. Yo estaba en un Oh Dios, cuando más me divertía, yo empezaba a vacilar. No sé de dónde una voz viene escuchar.